7 uur. Dit is Maud met het NOS Journaal. In meer dan 20 attractieparken is het vanaf zaterdag verboden te roken in de wachtrij voor een attractie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Efteling en Walibi. Met de maatregel willen de parken jonge bezoekers beschermen tegen sigarettenrook. Nu mag al niets meer worden gerookt in een overdekte wachtrij. Vanaf 1 april is het verboden in iedere wachtrij. Op andere plekken in attractieparken mag trouwens wel nog worden gerookt. De Schipholtunnel richting Den Haag blijft ook vanochtend nog dicht. De Rijkswaterstaat heeft geprobeerd een deel weer open te krijgen, maar dat is niet gelukt. De tunnel in de A4 moest gistermiddag dicht vanwege een brand, vermoedelijk door kortsluiting. De afsluiting leidde tot een verkeersinfarct op de wegen rond Amsterdam. Schiphol raadt reizigers aan de trein te nemen en eerder weg te gaan. Orkaan Debbie heeft de noordoostkust van Australië bereikt. De storm is er inmiddels eentje van de op één na hoogste categorie... en bereikt windsnelheden tot 260 km per uur. In de deelstaat Queensland zijn daken van huizen gewaaid. Op veel plekken is de stroom uitgevallen. In het noordoosten van Australië zijn 30.000 mensen opgeroepen hun huis te verlaten. Het zou gaan om de grootste evacuatie in het land sinds 1974... Toen richtte orkaan Tracy veel schade aan in de stad Darwin. Tijdens het staatsbezoek van de president van Argentinië aan Nederland... heeft koning Willem-Alexander gesproken over de dictatuur in Argentinië... in de jaren 70 en 80. Hij benadrukte dat duizenden mensen het slachtoffer waren van geweld... en dat de mensenrechten met voeten werden getreden. De koning sprak de woorden nunca más, wat betekent nooit meer. Het weer vandaag opnieuw veel zon. Het wordt tussen 16 en 20 graden. In het zuiden kan later een onweersbui ontstaan.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 Voor Del 5 kilometer. Er ligt daar glas op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht. De weg is waarschijnlijk om kwart voor acht pas weer vrij. En natuurlijk grote problemen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Want daar is de Schiphol-tunnel nog dicht.